Voortaan mogen alleen de koningin, de troonopvolger en diens op kosten van de belastingbetaler vliegen, zei de premier in de Tweede Kamer. Verder gaan mogelijk meer leden van de familie schenkingsrecht betalen. Tijdens het Kamerdebat werd ook gesproken over het vakantiehuis van prins Willem-Alexander in Mozambique. Volgens Balkenende is er goed naar gekeken en kan het project doorgaan. De Telegraaf stopt met ingang van 1 januari met de zondagse editie. Mede door de economische crisis lukt het de krant niet naar eigen zeggen meer om voldoende adverteerders aan te trekken. Daarom heeft de Telegraaf na vijf jaar besloten te stoppen met de enige Nederlandse zondagskrant. Alle abonnees krijgen binnenkort een brief met uitleg van de hoofdredactie. De VN-veiligheidsraad heeft een oproep gedaan om de ISAF-troepenmacht in Afghanistan te versterken. De door de NAVO geleide troepen opereren onder een VN-mandaat dat zoals verwacht met een jaar is verlengd. De VN-oproep komt op een moment dat Amerikaanse president Obama overweegt om extra militairen naar Afghanistan te sturen. In Zuid-Afrika lopen weinig verkrachtingszaken uit op een veroordeling. In een jaar tijd werden 40.000 processen gevoerd. In bijna 90% van de gevallen werd de verdachte vrijgesproken. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste verkrachtingscijfers ter wereld. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat vanmiddag kort na elkaar een draagraket en een sonde op de maan neerstorten. Door de eerste klap ontstaat er een stofwolk van ongeveer 10 kilometer hoog. De zonde moet daar vervolgens doorheen vliegen en metingen verrichten. Wetenschappers hopen sporen van water en ijs te vinden. Om lang verblijf van de mensen in de ruimte mogelijk te maken... is water van levensbelang. Het weer, geregeld zon en een graad of 15.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 She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls We got sent up the creek, G. Without a pad on, you left the straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my <laughs> callin' I'm out.